Ik heb heimwee naar Marokko, naar dat ver. met zeven sluiers werd ik toen door haar verleid. Ik heb heimwee naar Marokko, naar die mooie zwarte meid. Ze nam me mee om mij de liefde te leren. Ik weet nog goed hoe ze fluisterend zijn. Laat mijn naam in je arm tatoeëren. En zo blijft ze voor altijd bij mij. Ik heb haar Let me go.